Dit is Maud met het NOS Journaal. Opnieuw is een priest dwongen tot seks. Toen het slachtoffer daar in 2014 melding van maakte bij de kerk... stelde de bisschop de priester niet meteen op non-actief. Na een artikel in de Volkskrant is dat alsnog gebeurd.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 Dat gebeurde omdat het toestel was overboekt. Omdat de 69-jarige man weigerde te vertrekken trok een agent hem uit zijn stoel en sleepte hem door het gangpad. Volgens zijn advocaten heeft de man een hersenschudding opgelopen en is hij een tand verloren.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 Het weer vanuit het noorden regen die richting het zuiden trekt. Morgen opnieuw buien, maar ook af en toe zon bij zo'n 11 graden. In het weekend meer zon en warmer. Op zondag kan het 16 graden worden. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. dit schuifje moet ik hebben. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij een Peaceful Radio Show 1226 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Heugen, uw gast hier voor de komende twee uur voor, ehm, in dit New Age muziekprogramma. Waar gaan we mee beginnen? Geen nieuwe albums eh, deze week, maar wel natuurlijk hele fijne muziek. Zoals deze Healing of the Heart van Paul Vinter van het eh, Scandinavisch label Phoenix Muziek. Mag ook wel eens gezegd worden. Een, een label wat al 20 jaar aanwezig is in dit programma Pixel Radio. Daarna hebben we Steve Rivera met uh, eh, Dividing the Darkness. Nou, een hele mooie eh, cd-cover trouwens. Uh, albumhoesje in het gewoon Nederlands. Met een bliksemschicht. En, nou, knap gedaan, knap gedaan. Ik wens je heel veel luisterplezier en mocht je mee willen lezen, dan kan dat via peacefulradio.info.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 I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com.